Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het Tweede Kamerdebat over Gaza hebben oppositiepartijen zware kritiek geleverd op regeringspartijen VVD en NSC. Ze vinden dat de coalitie meer druk op Israël moet leggen. Het kabinet wil een onderzoek of Israël een verdrag met de Europese Unie schendt op het punt van mensenrechten en democratische principes. Voor oppositiepartijen als GroenLinks, PvdA, D66, Volt, SP en Partij voor de Dieren gaat dat niet ver genoeg. Ze willen dat Nederland een wapenembargo of sancties instelt tegen Syrië. De VS heeft alle sancties tegen Syrië op. President Trump kondigde dat aan op een persconferentie in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Voor de val van dictator Assad hadden de sancties een belangrijke functie, maar volgens Trump moet het land nu verder. Syrië is blij met het besluit. De Amerikaanse president begon vandaag in Saoedi-Arabië aan zijn rondreis door het Midden-Oosten. Op Schiphol is een oud-ambtenaar van Defensie opgepakt... op verdenking van ambtelijke corruptie. Hij zou zijn omgekocht. De man werkt op een afdeling die zich bezighield met internationale aankoopcontracten. Er zijn ook twee andere verdachten opgepakt. Zij werkten niet voor Defensie. De drie zitten vast. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De Oekraïense president Zelensky heeft komende dagen in Ankara overleg met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan. Zelensky is ook bereid in Turkije rechtstreeks vredesoverleg te voeren met president Poetin, maar of die naar Turkije komt is onzeker. De grote brand bij een afvalverwerker in Vlaardingen kan nog de hele nacht stankoverlast geven, waarschuwt de veiligheidsregio.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 Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. vivre, vivre, même sans soleil, même sans été, vivre, vivre, c'est ma dernière volonté.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 Ik zou ze kussen en begroeten komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me de la lumière noire. C'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. De uitvoering nog eh, met eh, de toen levende Ramses Shaffi. En ook Lisbeth List was toen nog in leven. Samen met Gerard Alderliefste. Eh, en... Het nummer heette dan niet Laat, maar ja, uh, Vivre, oftewel, ja, laat. vivre betekent, dat, betekent het leven eigenlijk, weet Ja, volgens mij betekent vivre leven. Nou ja, de Nederlandse versie was, was laat daar zijn we het allebei over eens. Dit is meneer Glenn Gamble. Ja, nog even niet gaan dromen, luisteraars. Blijf nog even wakker tot eh, in ieder geval 12 uur. Want zolang ben ik bij u met eh, nog veel meer mooie muziek. Dit was Glenn Gamble met zijn uitvoering van het eh, Every Brother nummer Dream. You're nobody till somebody loves you. You're nobody somebody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world's still the same, you never change it as sure as the stars shine above.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 En dat spreekt mij dan weer aan. zegt u allemaal waarschijnlijk niks. Drummer, wat is nou weer een drummer? Een man niet met stokjes op allerlei dingen loopt daar aan. <laughs> daar moet je helemaal niks van hebben. Nou, dat, daar kan ik u groot gelijk in geven hoor. dus is ook een mooie. Als goed Love is Blue, luisteraars. onbekend nummer van eh, Art Garfunkel, Another Lonely One. Zong hij samen met een dame. Kan u helaas niet de naam van de dame geven op dit moment. Want dat verraadt de hoes niet van het nummer. Eh, van de cd, zeg maar, waar het nummer op staat. De volgende is van Bojura, luisteraars. Frank Mills. summer denk dat mijn goede vriend Wim eh, ergens in Amsterdam in de schaduw van de moon, eh, van het maantje, eh, loopt te wandelen. Misschien wel buiten. My Gold Met de Moonlight Shadow. Ja, we zitten alweer luisteraars op de 13e mei. Hè? Zo hard gaat het jaar voorbij. 13 mei alweer. En ik herinner me, eh, ik weet niet of u dat ook nog weet... de 1e mei, de 1st of May herinner ik mij ook. En laat ik nou Barry Gibb bellen en die zegt van nou, dat, dat weet ik ook nog. zal er even over zingen, zei hij. I will sing for you.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 We kennen hem natuurlijk allemaal van het kerstnummer van... Uh, is very... Uh, hoe, is het ook weer? Eh, it's the most beautiful time of the year. Het, het, de kersthit, zeg maar. Samen met Mariah Carey eh, schittert die dan. En natuurlijk George Michael schittert die hoog aan de hemel met die hit. En u gaat nu genieten van zijn prachtige stem met eh, eh, het nummer uit The Love Side Story. ik moet zeggen gewoon Love Story, dat is daar. Where do I begin? Where do I begin? tell the story of how great a love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave me this empty world of mine There'd never be another love, another time She came into my life and made the living fine She fills my heart waar moet ik dan beginnen? Where do I begin? Andy Williams. En ik weet zeker dat ik met de volgende van de Moody Blues... ook heel veel mensen, heel veel luisteraars... van het programma Tussen App en Vloed bij Schakelduif een plezier doe. Het to fall in love. Mr. Justin Hayward. is wel erg intiem, hè? Dat ik u nou meeneem naar mijn kamertje. In my room. De heren Beach Boys. Een van hun eh, prachtige werken. Ja, het eigenlijk alleen maar mooie muziek van de Beach Boys. Dus er zitten eigenlijk geen nummers tussen waarvan ik nou zeg van... Nou, die hoeft voor mij niet. Nee, ik, ik hou van ze, van de strandjongens. Komt ook omdat ik in Zandvoort zit natuurlijk. Dat sluit mooi aan, hè? ABBA kan ook nooit kapot bij mij. One of Us. Abba Hapert luistert. Althans, cd Abba Hapert niet hoor. Nee, die haperde nooit als ze aan het zingen waren. Maar het cd'tje in dit geval wel. Dus die moet ik eventjes eh, schoonmaken waarschijnlijk. Nou, wat jammer nou. Eh, nou ja, was bijna afgelopen. Dus maakt ook niet uit eigenlijk ook. Eh, de, de, volgende is ook mooi. Ik heb het u beloofd. Bradley Cooper met Lady Gaga nog een keer. Van de film A Star is Born. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?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 dat vraagt u waarschijnlijk. wat betekent shallow. Nou, shallow betekent, eh, als ik het in het eh, Nederlands vertaal... van het Engels naar het Nederlands... betekent dat oppervlakkig. Dus eh, ze hebben kennelijk een, een oppervlakkige relatie, die twee. En het wordt gaande het nummer... als ik het uit de tekst allemaal goed begrijp... wordt dat doorbroken en komt er iets positiefs uit... en zijn ze ouder de shallow. Rita Coolidge, die is nog steeds all alone. Ik zou haar graag vergezellen, maar ik, ik heb geen telefoonnummer. Dus. Begins, and it may never end, so cry no more on the shore a dream. Will take us out to sea. For the window, calm the light. Nou, wat een mooie tekst eigenlijk, hè? Gewoon het raam even dicht doen, luisteren En eh, even het, eh, het, lampje wat, eh, wat zwakker. Als je een dimmer hebt, kan je dat gewoon dimmen, zo'n lampje. En dan krijg je zo'n schemerige lichtval in de kamer. Dan zit je misschien samen op de bank met een glaasje wijn. En een nootje erbij, zeg ik altijd. Of een stukje kaas voor de inwendige mens. En dan eh, geniet je van de mooiste muziek bij Zivem Zandvoort. In dit geval tussen app en Bij Charles Duif met allemaal easy listening muziek. En nou moet ik even drie kwart minuut luisteraars nog even vol bessen, Want eh, dan heb ik een liedje nog, nou liedje, een song voor u klaarstaan. Van eh, Justin Hayward samen met Mike Bett. En dat nummer heet, dan moet ik eens even spieken voor u... Eh, even kijken hoor. Forever Autumn, oftewel het is altijd herfst. Nou, niet, we moeten de zomer nog krijgen, het is nu de lente. We hebben prachtig weer, dus we moeten voorlopig nog niet aan de, aan de herfst denken. Hoeveel seconden, Duif, moet je nog volpraten? Ik kijk even op mijn klokjes, nou 30, 30. Nou, nou, nog nog 16 seconden. Nou, dat moet toch te doen zijn voor een eh, debat debatvogel eh, uit de Tweede Kamer. Ik zit elke dag in de Tweede Kamer, luisteraars. De, de voorkamer is dat bij mij thuis, Dat dus de tweede kamer. Die heb de achterkamer, dat is de eerste kamer. Hier komt het nummer hoor. En ik, eh, ik ga afscheid van u nemen. Dit was het weer voor vanavond. Ik ben morgenochtend bij u terug met Duitszaag de week door. Dus wordt voor mij een kort nachtje, want ik moet eerst nog naar Bloemendaal. En dan moet ik naar mijn bedje. Kijk meestal nog even het late nieuws en zo. En dan eh, sta ik hier morgenochtend weer fris en fruitig eh, om de, week door te slagen. Ik hoop dat u dan weer bij me bent. Drie uur lang met cabaret en lekkere gouden oude nummers. Daar houden we van, toch, met z'n allen.